uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een aanslag op een synagoge in Californië zijn zeker vier mensen gewond geraakt. Er zou zijn geschoten. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De synagoge staat in de stad Poway, ten noorden van San Diego. De vermoedelijke dader is door de politie meegenomen voor verhoor. de aanslag is precies een half jaar na die op de synagoge in Pittsburgh. Op 27 oktober werden er in die synagoge elf mensen gedood. Dat was de dodelijkste antisemitische aanslag in de geschiedenis van de VS. President Poetin heeft verontwaardigd gereageerd op de veroordeling van een Russische spionne in de VS. Maria Butina die kreeg gisteren anderhalf jaar cel nadat ze had toegegeven dat ze voor Rusland spioneerde. Volgens Poetin is de vrouw van 30 vooral veroordeeld omdat de VS niet wil toegeven dat ze ten onrechte is opgepakt. In het uiterste noordoosten van Marokko zijn zeker 16 migranten verongelukt. Ze zaten in een busje dat in een irrigatiekanaal terechtkwam, waardoor is onduidelijk. 17 andere inzittenden raakten gewond. Er zouden 50 migranten in het busje hebben gezeten. Ze kwamen uit landen ten zuiden van de Sahara. Verschillende partijen willen opheldering van staatssecretaris Harbers... over het uitzetten van Jezidis. Vanochtend werd bekend dat de IND hen terugstuurt... naar opvangkampen in Noord-Irak... ondanks internationale zorgen over hun veiligheid. Regeringspartijen de ChristenUnie, GroenLinks en de PvdA vinden het terugsturen onverantwoord. De PvdA stelt Kamervragen. En de douane heeft in de haven van Rotterdam 1600 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in een vracht bananen uit Costa Rica. En de politie volgde de lading die naar Dordrecht werd gebracht. Daar werd de chauffeur van het transport opgepakt. Dat is een 40-jarige Bulgaar. Het weer nog, vanavond hier en daar nog een bui. Minima rond een graad of 6 vannacht. Morgen is het half tot zwaar bewolkt met kans op een bui... vooral in het westen en het zuidwesten.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 eyes, baby. I got my eyes, baby. I got my eyes on you. I got my eyes, baby. I got my eyes, baby. your house, and your house is 9999999. show. You are listening to My House. incredible sound of Mr.